NOS Nieuws van 11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De poging van Unilever om de levensmiddelendivisie van het Britse Racket Bankiezer over te nemen is mislukt. Racket heeft een overeenkomst gesloten met het Amerikaanse McCormick voor 4 miljard euro. Met de overname door Unilever zou het gaan om 2,5 miljard, melden Britse media. Op de Tempelberg in de oude stad van Jeruzalem is het opnieuw onrustig geweest. Afgelopen nacht raakten 14 Palestijnen en twee Israëlische agenten gewond bij gevechten. Sinds de schietpartij van vrijdag, waarbij twee agenten werden doodgeschoten, zijn er extra veiligheidsmaatregelen. Er staan nu metaaldetectors en bewakingscamera's bij de toegangspoorten van de Tempelberg. Veel Palestijnen zijn daar boos over. Het bestuur van de Al-Aqsa-moskee die op de Tempelberg staat... riep moslims op niet door de poortjes te gaan. De Europese Commissie dreigt de EU-subsidies voor Polen stop te zetten. Polen houdt zich niet aan de grondrechten van de burgers en de rechtsstaat... zegt Eurocommissaris van Justitie Jourova in een Duitse krant. De Poolse regering wil voortaan rechters benoemen zonder overleg met de rechterlijke macht. Die is corrupt, zegt de regering bestuur van de Poolse publieke omroep wordt sinds kort al door de regering benoemd. Eurocommissaris Jourova zegt dat zij zich niet kan voorstellen dat Europese landen willen meebetalen aan de opbouw van een dictatuur. Het aantal diefstallen van personenauto's is in de eerste helft van dit jaar verder gedaald, met 11 vergeleken met een jaar eerder. Volgens de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit komt dat door betere beveiliging van nieuwe auto's. Oudere auto's worden vaak gestolen voor de onderdelen en daar zijn de politie en de handel steeds beter op gaan letten.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 Cuando se inma dolores, cuando se quema amores, cuando se inma su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inma dolores, cuando se quema amores, cuando se inma su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, esta rumba taitana.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 cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, esta rumba, esta guitarra, esto siempre canta.